7 uur. Sophie Verhoeven met het NOS-journaal. De bouwsector in Nederland neemt de veiligheid al jaren niet meer serieus... gaat vooral voor de laatste prijs en leert te weinig van eerdere ongelukken. Volgens een Vandaag komt de Onderzoeksraad voor Veiligheid tot dat oordeel... in een rapport over het instorten van de parkeergarage... op de luchthaven van Eindhoven, die nog in aanbouw was. De Onderzoeksraad heeft al vaker incidenten in de bouw onderzocht... Volgens de Raad zijn bouwbedrijven meer bezig met het afwentelen van de schuld... dan met het verbeteren van de veiligheid. Kliklijn Meld Misdaad Anoniem is een campagne begonnen... om illegale handel in wilde dieren en planten op te sporen. Volgens politie en justitie wordt er ook in Nederland gehandeld... in bijvoorbeeld koraal en beschermde reptielen en vogels. Vaak zijn de papieren bij de beesten vervalst... en worden ze onder slechte omstandigheden vervoerd. Meld Misdaad Anoniem zegt dat er veel geld in omgaat... en dat er vaak op bestelling wordt gewerkt. De kliklijn hoopt dat mensen die iets weten over de illegale handel... of die iets verdachts tegenkomen, dat gaan melden. De woning van elke burgemeester wordt voortaan gecheckt op veiligheid. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft dat besloten... dat burgemeesters tegenwoordig vaak worden bedreigd, schrijft de Volkskrant. Het gaat om een basale veiligheidsscan van de sloten, ramen en de eventuele alarminstallatie. Tot nu toe werd dat alleen gedaan als burgemeesters bedreigd werden. Voortaan gebeurt het preventief bij alle woningen. Het Amsterdamse havenbedrijf en Tata Steel hebben plannen om een grote waterstoffabriek te bouwen. Die moet komen op het terrein van Tata Steel in IJmuiden. Tata wil de waterstof gebruiken om de staalproductie te verduurzamen. De hoogovens van het bedrijf zijn nu een grote vervuiler in Nederland. Maar door de waterstof als energiebron te gebruiken... denkt het bedrijf de CO2-uitstoot met tonnen te kunnen verminderen.